kan ik je niet meer laten gaan. Blijf bij mij, blijf bij mij. Een mooier land bestaat niet, dus ik vraag je, blijf bij mij.